Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Rusland krijgt passen. Dat heeft de Internationale Atletiek Federatie IAAF gezegd... op een speciale vergadering in Monaco. Rusland is door de IAAF voorlopig geschorst... na een vernietigend rapport over dopinggebruik onder atleten. Volgens de voorzitter van de onderzoekscommissie... zijn er goede vorderingen gemaakt, maar nog niet genoeg. In mei wordt besloten of Russische atleten mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro komende zomer. Premier Rutte waarschuwt voor te veel optimisme over een definitief Europees akkoord met Turkije. Er moeten nog veel knopen worden doorgehakt, zei hij na de wekelijkse ministerraad. De EU en Turkije werden het dinsdag in grote lijnen eens over een aanpak voor de vluchtelingencrisis. Maar het principeakkoord moet nog wel verder worden uitgewerkt. In het Drentse Eelde worden zo'n 150 vluchtelingen tijdelijk ondergebracht in leegstaande panden in het dorp. Daarmee krijgen ze volgens de gemeente Dinarlo, waar Eelde onder valt, een kans om de taal te leren en een leven op te bouwen in Nederland. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen uiteindelijk doorstromen naar een gewone woning in Eelde. Oud-premier Schotten van Curaçao is veroordeeld tot drie jaar cel wegens fraude en witwassen. Ook mag hij zich vijf jaar niet verkiesbaar stellen. Schotten is op alle aanklachten schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft hij dus zijn positie als premier misbruikt. Schotten kwam in 2011 onder vuur te liggen. Toen bleek dat hij nauwe banden had met een vooraanstaand lid van de Siciliaanse maffia. De politie heeft meer dan 70 tips binnengekregen over de moord op Koen Everink. Onderzocht wordt of daar de gouden tip bij zit. Everink werd een week geleden doodgevonden in zijn huis in Beeldhoven. Hij is met messteken omgebracht. Het weer nog, vanavond en vannacht opklaringen en landinwaarts lichte vorst. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgenochtend eerst hier en daar grijs. Verder is het in het weekend vrij zonnig bij 8 tot 10 graden.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 Het recept voor het komend weekend... van Nel Kerkman en het gedicht van vandaag. En in het tweede uur weer het weer voor het komend weekend. En natuurlijk heel veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En ik hoop voor u hele mooie muziek.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 Nabij als ik ga sterven, als ik heen zal gaan. Nabij in jouw gedachten, in jouw ziel, in jouw bestaan. Verweven in jouw toekomst, als ik heen zal gaan. Wonend in je hart, spelend in je dromen koesteren bij het uur, als wij samenkomen. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. for the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard. No love. I just want some someone to talk to.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 That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better love you just the way agenda van maart. De 12e, de babbelwagen. De visloperspad en een rondje dorp. Hotel Faber, aanvang om 8 uur s avonds. De 13e, jazz in Zandvoort. Met Jaap Stork in Theater de Krocht, aanvang 14.30 uur. 30. Jazz met een enkel spoor, ook op de 13e, Wapen van Zandvoort, aanvang om 5 uur s middags. Van 16 tot de 20e, Caféweek. Feestweek bij Laura Hardy. De 19e, Folklorevereniging De Wurf. Twee toneelstukken in de krocht. Aanvang 8 uur s'avonds. De 19e, de 30 van Zandvoort, is een wandelevenement. De 19e Zandvoort-Katwijk-Zandvoort, Zandvoort Mountainbike evenement. De 20e Omloop van Zandvoort, een wielerevenement. 20 Circuit Parkrun, hardloop evenement. De 20e de 10.000 stappenwandeling Verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Fontelaan, 10 uur s morgens. En nog een keer de 20e Concert uitvoering van de Stabat Mater in de protestantse kerk en de aanvang is 3 uur s middags. you get closer. The lights are going dim. sun. spell. You got me in your spell. A hundred magic fingers swirling carousel. within me. doctor could Your love is doing something that I just can't describe. Ooh, when I can feel it, feel it. Ja, er is een eh, verzoek binnengekomen voor Jannie uit Hoofddorp. En hier komt voor jou de voortops. je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou. Vrienden zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas, wanneer je zelf niet lacht. Die sleept jou door het donker van de nacht. Dat je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook als hij niks aan je verdient. En toch je vriend wil zijn, je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen rode duit. Hij is en blijft een echte vriend vriend. Ik weet het wel, het valt niet mee. Alleen zijn is geen pret. Je zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid ze gaan er snel vandoor bij narigheid. Behalve dan die echte vriend, waar je al zo lang op wacht. Die sleept je door het donker van de nacht. Tot je weer lacht. Een echte vriend is pas een vriend, ook al zie niks aan je verdient. En toch wil zijn, je hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen rode duit. Hij is en blijft je hem gevonden hebt, als vriend aan je gebonden hebt, dan zie je door het bos de bomen weer. Een echte vriendje leven lang, hij komt vaak onverwacht en sleept je door het donker tot je lacht. van de week van Nel Kerkman. Volgens mij komen de voorjaarskriebels, net als de narcissen in mijn tuin, al aardig naar boven. Op 20 maart wordt de meteorologische lente aangekondigd. En dan is er kans op de rokjesdag. Voor dit fenomeen is niet echt een exacte datum aan te geven. Met de huidige klimaatverandering zou de datum van de blote benenshow zomaar spontaan eerder kunnen zijn. Op mijn zoektocht naar het ontstaan van deze lenteactiviteit... las ik dat Rokjesdag pas later is ontstaan dan Bloesjesdag. In de dikke Vandalen staat de Bloesjesdag omschreven als een oeroud lentefeest. Wat Bloesjesdag is voor de lente, is dikke truiendag voor de herfst. Heel grappig. Vind ik dat deze dagen ontdekt zijn door... uiteraard mannen. In de jaren 60 sprak een zekere Piet Grijs als over Bloesjesdag. Volgens zijn zeggen is deze dag eleganter, sexier, spannender en bovendien, vinden de heren en zij kunnen het weten, heb je echt geen ingewikkelde formules voor nodig. Alleen de zon als animator. Pas in 1994 schreef Martin Bril over een rokjesdag. Dan keek deze Martin niet echt goed door zijn bril. Want ook in de winter worden rokjes gedragen. Uiteraard met kousen of dikke panties. Maar om als man daarvoor uit je dak te gaan... Aan deze ludieke dagen zal ik niet meer meedoen. In mijn klerenkast moet je flink zoeken naar een rok of jurk, want het liefst draag ik een lange broek. Het valt zelfs mijn kleindochters op dat hun oma rokloos door het leven gaat. Tijdens de jaren 70 waren de hotpants in de mode. Natuurlijk deed ik ook mee aan deze modegril. Ja, wie niet? Een lange tuniek camoufleerde mijn melkflessen. Ook de hele korte minirokjes waren destijds een topper. Die tijd is voorbij. En trouwens, zo fraai zijn mijn benen niet meer. Of de hotpants en de minirokjes ook te bewonderen zijn... in de komende tentoonstelling van Frans Molenaar in het Zandvoort Museum... dat kan ik u nog niet vertellen. Maar dat onze Frans een voorloper in de bizarre modewereldje is geweest... dat is een ding dat zeker is. Rokjesdag zal hem niet vreemd in de oren hebben geklonken. Nel Kerkman. om je vrijheid. Elf collectanten gaan komend week in Zandvoort de straat op voor Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie houdt van 13 tot 20 maart voor de 14e maal een landelijke collecte. Amnesty werkt helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty erg mogelijk. Dus krijgt u een collectant aan de deur Geef dan uw bijdrage.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 En wat heb u nodig voor vier personen? 1,5 kilogram kruimelige aardappelen. 1 kilogram gekookte rode bieten. 2 uien, 2 eetlepels suiker. 1 lauwe lierblad, 1 deciliter azijn en 1 deciliter melk en een magere rookworst. Bereidingswijze gaat als volgt. Verwijder indien nodig het vel van de bieten en snijd ze in kleine blokjes. Pel en snijd de uien fijn en meng ze met de biet, de suiker en de lauwelierblad en de azijn. Schil de aardappels, snijd ze in stukjes en kook ze in ongeveer 20 minuten gaar. Bereid intussen de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de aardappels af, giet het bietenmengsel af Vang het vocht op en verwijder het lierblad. Stamp de aardappels met het bietenmengsel en de melk fijn. Meng wat van het bietenvocht door het stamppot tot deze lekker smeuig is. En laat alles goed doorwarmen. Breng op smaak met peper en zout. Serveer de stamppot op diepe, warme borden en geef de rookworst er apart bij. Eet smakelijk. zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen het is gewoon verleden tijd. Mm. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensrood hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog? Of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend gaat gewoon zijn gang, mijn leven. Maar soms verlang ik toch heel even. Verlang ik even weer naar jou. Verloren, ik heb de moed al lang verloren. We wisten beiden van tevoren dat dit niet eeuwig duren zou. Mm. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensgroot hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw genoeg, Of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd, toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Jazz in Zandvoort met Jaap Stork. Erik en Jaap kennen elkaar al als geboren Haarlemmers en verstokte HFC'ers al jaren... en waarderen elkaar zeer, maar hebben zelden samen gespeeld. Hun achtergronden liggen daarom veel te ver uit elkaar. Op Erik studeerde piano en orgel aan de Swillings Conservatorium. Op beide instrumenten heeft Jaap een omvangrijke constantante praktijk als solist opgebouwd. Voor zijn verdiensten voor het kerkmuziek en het muzikale leven in de Haarlemse regio... werd Jaap Stork gehonoreerd met een koninklijke onderscheiding. Het idee om Jaap uit te nodigen voor een serie jazz in Zandvoort ontstond... toen Erik vorig jaar een duo-concert van Jaap bijwoonde... met de fameuze jazzpianist Rob van der Beuvel. Op Koninginnedag 2015 in Bloemendaal. Het reserveren voor het jazz in, in Zandvoort is www.jazzinzandvoort.nl Toegangskaarten bedragen 15 euro per persoon. Het is, de datum is 13 maart en de tijd 14.30 uur tot 16.30 uur. De kosten zijn, zoals ik al gezegd heb, 15 euro. En de website is www.jazzinzandvoort.nl En het wordt gehouden in Theater de Krocht, Grote Krocht, nummer 41. my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love it so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love it so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I come from one to four, I hear her on my door in the evening when the sun goes down, when there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's alright. So I know, yes, I know if a call her on the telephone. time I come from one to four, I hear her on my door in the evening when the sun goes down. When there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love. before you ever go. nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug met Zandvoort draait door, maar dan anders.